Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Docenten van de UvA zijn verdeeld over de pro-Palestijnse demonstraties bij de universiteit. Al dagen eisen actievoerders dat unies hun banden met Israël doorsnijden. En deze hoogleraar snapt dat niet zo goed. Mijn eerste bezwaar is dat de bezetting gericht is eh, tegen de Universiteit van Amsterdam. Terwijl de Universiteit van Amsterdam helemaal geen speler is in, natuurlijk in het conflict in, in Israël. Ja, terwijl deze docent meer begrip heeft voor de demonstranten. Ik denk dat we in de eerste plaats eh, moeten kennen dat in het verleden eh, de universiteit wel degelijk ook posities heeft ingenomen over bijvoorbeeld de Black Lives Matter protesten eh, of over de, de invasie in Oekraïne. En dat, ik begrijp dat studenten dan denken, waarom toen wel en waarom nu niet? Gisteravond moesten in zowel Utrecht als Amsterdam universiteitsgebouwen worden ontruimd... die gebarricadeerd waren. Tientallen mensen werden opgepakt. En een niet zo leuke mijlpaal voor het COA. Vandaag gaat de hoogte van het aantal boetes dat ze moeten betalen over de 1 miljoen euro heen. Het heeft te maken met het aanmeldcentrum in Ter Apel. Elke keer dat het daar te vol zit, moeten ze 15.000 euro aftikken. Volgens deze docent bestuursrecht is het goed dat de dwangsom er is. Ook al lost het de problemen in Ter Apel niet op. Het zou raar zijn dat eh, je geen dwangsom zou stellen... omdat het geen effect heeft. Als je dat eh, zou eh, bedenken bij gewoon twee partijen... die geen overheden zijn... dan zou iedereen zeggen, goh, wat raar. Diegene die komt zijn afspraken niet na. En dan hoeft hij helemaal niks te doen van de rechter. Want ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Het is het COA tot nu toe slechts acht keer gelukt om een boete te voorkomen. En het is ieder jaar voor veel mensen een traditie op Hemelvaartsdag, douwtrappen. De wekker wordt dan super vroeg gezet om bij zonsopkomst een stukje te gaan fietsen of wandelen. Nou, deze gids deed vanochtend een rondje bij Zoetermeer en zegt dat het super mindful is. Het heeft een, eh, een zuiverende werking. De natuur komt weer op, eh, maakt zich weer op voor de zomer. Het is vooral ontwaken en ontstressen en tot rust komen van de, van de 24 uurs economie. De drukte van de stad ik word in de natuur gewoon een ander mens. En of dat nou eh, op hemelvaartdag is of op een doordeweekse dag, als het kan, uh, s ochtends vroeg is gewoon de mooiste tijd. Ja, dauwtrappen is vooral op het platteland een traditie. En je verwacht het niet, maar ook jongeren zetten dan de wekker. En die gaan dan soms wel met een kratje bier. Het weer. Het wordt een zonovergoten dag bij een graad of 18. Later vandaag kan het in het noordwesten wat bewolkter worden. En kan er ook een licht buitje vallen.